1 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In de halve finale in Stockholm eindigde hij bij de beste tien met zijn nummer Slow Down. Na afloop zei de zanger in de talkshow Pau dat het fantastisch was gegaan. De finale van het Eurovisie Songfestival is aanstaande zaterdag. Ebru Umar mag weer naar Nederland. Turkije heeft haar uitreisverbod ingetrokken. De columniste heeft het land inmiddels verlaten, zegt minister Koenders. Hij noemt het uitstekend nieuws dat ze terug naar Nederland kan. Omar kreeg het uitreisverbod opgelegd omdat ze president Erdogan zou hebben beledigd. Ze mag nu in Nederland afwachten of de Turkse justitie daadwerkelijk tot vervolging overgaat. In Frankrijk wordt een omstreden arbeidswet ingevoerd zonder het parlement erover te laten stemmen. Premier Valls heeft dat besloten. De wet maakt het voor werkgevers gemakkelijker om personeel aan te nemen en te ontslaan. Dat moet de werkgelegenheid bevorderen, maar tegenstanders zijn bang voor een averechts de aankondiging van de wet leidde de afgelopen weken tot felle protesten in Franse steden. De zeespiegel stijgt deze eeuw mogelijk met ruim een meter extra. Dat komt doordat het ijs op de Zuidpool sneller smelt dan verwacht. Het KNMI noemt dat rampzalig. Volgens het instituut betekenen de nieuwste cijfers dat Nederland zijn plannen voor het beschermen van de kust drastisch moet aanpassen. Filmmaker Louis van Gasteren is overleden. Hij kreeg onder meer drie gouden kalveren. Van Gasteren heeft sinds, sinds 1952 meer dan 70 films en televisiereportages gemaakt. Zoals Het Huis, over meerdere generaties in een landhuis... en de korte documentaire De Prijs van Overleven. Louis van Gasteren is 93 jaar geworden. Het weer blijft droog vannacht bij minima rond 14 graden. Morgen in het noorden eerst nog bewolkt en in het zuiden schijnt de zon.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 it, girl. Show them it, girl. With a bang bang.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 baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how.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 show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together. cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry.